10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Siemens sluit de vestiging in Hengelo. Daardoor verdwijnen 600 banen, staat in een interne mail die in handen is van RTV Oost. En morgen vroeg worden de personeelsleden via een live-verbinding op de hoogte gebracht. In Hengelo worden compressoren en gasturbines gemaakt. Het sluiten van de fabriek maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie bij Siemens. In totaal verdwijnen er bijna 7000 banen, vooral bij de energie- en gastak. Daar gaat het al tijden niet goed vanwege de komst van duurzame energiebronnen. In Nederland werken bij Siemens 3000 mensen. Minister Wiebes is optimistisch over het vormen van een kopgroep in de EU... die verdergaande klimaatafspraken wil maken. Dat was eerder afgesproken op de klimaatop in Bonn. De Benelux-landen en de Scandinavische landen zouden zo'n kopgroep moeten vormen. Volgens Wiebes wil het kabinet met de afspraken verder gaan dan de EU... Nederland sloot zich vandaag in Bonn ook aan bij een anti-kolencoalitie van 20 landen en twee Amerikaanse staten. Die willen uiterlijk in 2030 stoppen met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. Badmintonner Erik Meijs is in het ziekenhuis van Duisburg overleden. Vanochtend raakte hij betrokken bij een zwaar verkeersongeluk. De Nederlands kampioen van twee jaar geleden stond in de file toen een vrachtwagen hard op hem inreed. Hij was op weg naar de training van zijn Duitse badmintonclub. Erik Meijs was 26 jaar. En Onno Hoes is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij volgt Theo Weterings op, die burgemeester van Tilburg wordt. VVD'er Hoes was gedeputeerde in Brabant en burgemeester van Maastricht. Daar vertrok hij twee jaar geleden vanwege een in het geheim gefilmde date met een man van 20.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 We gaan eh, ja, op naar het eerste uur. Ehm, en dat betekent dat we met nieuwe werkjes aan de gang gaan. De eerste is van Earthshine, is een Nederlands product. Earthshine is een, eh, een groep muzikanten die elkaar, met elkaar verschillende cd's maakten en ja, die hebben ze dan ook allemaal gelijk naar me opgestuurd. Ik kreeg er drie terug, tegelijk binnen. Ongelooflijk. Dus langzamerhand komt dat eh, door de programma's van Peaceful Radio. Gaan we daar naar luisteren. Lange nummers ook. Langer dan 10 minuten. Dat is eh, tot een kwartier zelfs. Nummer 2 is Tot Boston met zijn album One. Heel eenvoudig, One. En uh, nou, daar gaat hij ons eh, ook wat van laten horen. Verder kan je de playlist meelezen op peacefulradio.info. En daar vind je alle artiesten met links naar hun websites. En op de website natuurlijk veel en veel meer.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 Car. Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. You're listening to Peaceful Radio. I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music.